Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt vanaf vandaag gestaakt in de jeugdzorg. De wachtlijsten worden langer en langer, omdat er een enorm personeelstekort is. De druk op de hulpverleners is daardoor enorm. En als er niet snel wat gebeurt, loopt jeugdzorg echt helemaal vast, waarschuwt deze hulpverlener. Dat betekent dat mensen die op de wachtlijst staan niet meer bij ons terecht kunnen. Dat betekent dat alleen de cliënten die al een vaste jeugdbescherming hebben toegewezen gekregen, dat die gewoon hun vaste contactpersoon kunnen bellen en verder uh, kunnen wij dan niet meer zorg dragen voor de wachtlijst... waarvoor we gewoon te weinig collega's hebben. Als stakingsactie is de telefoonlijn... waar normaal gesproken 24-7 naar gebeld kan worden... vanaf vandaag alleen van 9 tot 12 in de ochtend bereikbaar. De acties gaan ook verder. Eind oktober kan er helemaal niet meer gebeld worden... en vanaf november gaat het aantal huisbezoekjes flink naar beneden. Bij een brand in een huis in Amsterdam is vanochtend vroeg iemand omgekomen. Het vuur is inmiddels geblust en de brandweer gaat nu kijken hoe het is ontstaan. Buren moesten ook hun huis uit en zijn naar een hotel gebracht. Tien mensen hadden rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Voetballiefhebbers die over iets meer dan een maand afreizen naar het WK in Qatar... worden daar extreem goed in de gaten gehouden. Volgens het AD hangen in ieder stadion 2000 camera's en ook op straten hangen er een hoop. Er zit gezichtsherkenningstechnologie in... zodat supporters die de regels overtreden kunnen worden opgespoord. En we zijn na afgelopen weekend twee wereldkampioenen rijker. Max Verstappen is niet meer in te halen in de F1-stand... en Michael van Gerben pakte de World Grand Prix Darts. Hij speelde de finale onder grote druk, zei hij na afloop bij Viaplay. Ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik, halverwege de wedstrijd, ik moest me op, op een gegeven moment naar de wc, ja, daar kun je niks tegen doen. En als je dan buitenkant <laughs> kijkt, en, ja, je, moet, ja, dat is een gewoon een probleem. Maar letterlijk en figuurlijk samenknippen willen. Ja, het was spannend dus, maar hij won uiteindelijk wel. En het weer nog veel grijs, al is er in het oosten nog wel een zonnetje vanochtend. Begin van de middag zijn er buitjes, maar daarna breekt overal de zon weer door. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt op gang. In de regio zijn alleen maar dagelijkse files te melden. Onder andere op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer file met een kwartiertje aan oponthoud. Ook is het drukker dan gebruikelijk op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Almere en Eemnes 7 kilometer file met 10 minuten aan extra reistijd.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend explosies gehoord. Ooggetuigen zien zwarte rook boven gebouwen in het centrum. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Corruptie binnen de Belastingdienst is lastig op te sporen. Want de computersystemen houden volgens NRC niet bij wie zoekt en naar welke informatie. Daardoor is dus ook niet te achterhalen of een corrupte medewerker iets opvraagt voor criminelen. Bij een woningbrand in het centrum van Amsterdam is vanochtend vroeg iemand om het leven gekomen. Het vuur op de vierde verdieping werd rond half vijf ontdekt. De brandweer vond binnen een slachtoffer. Diegene was er slecht aan toe en overleed even later. Het weer, het raakt bewolkt en vanmiddag valt er wat regen of motregen.